11 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het lukt Nederlandse ziekenhuizen alleen om extra IC-bedden te leveren... als elk ziekenhuis meewerkt, zegt voorzitter Gommers... van de Vereniging voor Intensive Care. Het wordt volgens hem spannend. Eind deze week zijn er 800 extra bedden nodig... omdat het aantal coronapatiënten op de IC sneller stijgt dan verwacht. Wordt ook meer zorgpersoneel gezocht. Italië verlengt de noodmaatregelen tegen het virus nog zeker twee weken... tot en met de paasdagen. In het land zijn inmiddels meer dan 11.000 coronadoden geregistreerd. Wel ziet de Wereldgezondheidsorganisatie dat de situatie in Italië stabiliseert. Het kabinet in Nederland heeft geen andere optie dan de maatregelen ook te verlengen. Volgens ingewijden is de kans groot dat ze van kracht blijven tot eind april, begin mei. Waarschijnlijk gaat het om alle beperkingen die nu ook gelden... zoals het sluiten van de scholen, voldoende afstand houden en de sluiting van horeca. Volgens de ingewijden is het niet waarschijnlijk dat er nieuwe voorschriften afgekondigd worden. Morgen is er een persconferentie. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Johnson Johnson en de Amerikaanse overheid steken samen 1 miljard euro in de ontwikkeling van een eventueel coronavaccin. Een bedrijf uit Leiden helpt ook mee. Volgens het bedrijf ligt er in het gunstigste geval begin volgend jaar een vaccin. Schrijfster en columniste Carl Friedman is overleden was onder meer bekend door haar debuut Tralievader in 1991... en twee koffers vol uit 1993. In de verhalen staan de gevolgen voor Joodse overlevenden... van de Tweede Wereldoorlog centraal. Beide boeken werden in meerdere talen vertaald en verfilmd. Carl Friedman was 67 jaar. De douane heeft in de haven van Rotterdam bijna 900 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met ananassen uit Costa Rica. De cocaïne is vernietigd. Het weer, klaart op. Temperatuur daalt vannacht naar 1 tot min 4 graden.